Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Israëlische leger roept inwoners van meer dan 20 dorpen in het zuiden van Libanon op... om hun woningen onmiddellijk te verlaten. Vannacht is Israël begonnen met een grondoffensief in Libanon. Volgens het Israëlische leger zijn het gerichte acties tegen strijders van Hezbollah en hun militaire basissen. Nou, Hezbollah schiet ook raketten af op Israël. Verslaggever Sander van Hoorn is in Israël en weet hoe het daar zit met gewonden. Onder andere een buschauffeur die eh, scherven in hoofd en borst heeft gekregen. Ehm, belangrijk om te weten dat die raketten dus niet op Tel Aviv gericht leken te zijn. Hezbollah zegt dat ze militaire doelen op de korrel hadden. Maar ja, er zijn dus nu eh, burgers gewond geraakt. Ja, in Libanon zijn al meerdere doden gevallen. Het is nog steeds best wel huilen als je een eh, vol boodschappenmandje afrekent... bij de zelfscan of een rondje in de kroeg betaalt. Voorlopig blijft dat zo. Het wil namelijk maar niet lukken om de inflatie omlaag te krijgen. Vorige maand was het leven gemiddeld 3,5% duurder dan in september vorig jaar. Mijn economiecollega Nick Wouters kan het ook niet mooier maken dan het is. Deze inflatie, die 3,5%, komt nog bovenop de inflatie van 10% in 2022. Vorig jaar eh, zaten we iets onder de 4%. Ja, daar komen deze prijsstijgingen nog bovenop. Dus het leven wordt al maar duurder. vooral voor eten, drank en tabak ben je meer geld kwijt. Energie is juist goedkoper geworden. En over eten kopen gesproken. Het is door alle keurmerken en andere labeltjes soms best lastig... om tijdens het boodschappen doen gezonde keuzes te maken. In Terneuzen hebben ze daar iets op bedacht. Namelijk een supermarkt safari onder leiding van een voedingsdeskundige. Wat moet ik kiezen? Wat is een gezond product? Hoe moet ik boodschappen doen? Hoe doe ik goedkoop boodschappen, maar toch gezond boodschappen? Wat heeft u allemaal al geleerd? Nou, eh, dat er toch dingen bij zijn waar je niet van verwacht... dat er bijvoorbeeld heel veel suiker in zit of heel veel vet. En dat je echt eye-openers krijgt dat ik denk van... Dat wist ik niet. De supermarkt Safari is geregeld door de gemeente Terneuzen... om inwoners te helpen om gezonder te leven. Het weer in het zuiden af en toe droog. In de rest van het land een natte dag met veel regen bij 13 tot max 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is aan het oplossen. Toch staan er nog wel een paar wat langere files. Zoals op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Schiphol en Knopen de Nieuwe Meer 8 kilometer met 10 minuten vertraging. A10 de ring van Amsterdam, de A10 Noord. Tussen de afrit Volendam en de Koentunnel 6 kilometer met daar 20 minuten op onthoud.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 But I know since I've been aiming for the sweetness in your soul, your name is on my bullet and it's getting ready to explode. There's been a change inside my life, I just wanna let up and drive. shut up and drive. ga je weer Stoot je aan dezelfde steen Vraag jezelf om vergiffenis In de spiegel op de wc Oud een meis genoeg Maar nog niets geleerd Geen vertrouwen meer Geen vertrouwen meer Wanneer zal ik genezen zijn nou, de dokter zegt je bent gezond Maar liefste, ik voel me slecht Ik ben verslaafd gouden morgenzon en heldere zee.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 I got mine. Don't worry about his. Get up, get on up, stay on the scene. Get on up like a sex machine. you my name Thought it was me and you, baby, baby. And now it's all just a shame And I guess I was wrong uh. Don't wanna think about no. it Don't wanna talk about mm. it hmm. I'm just so sick about it Can't believe it's ending this way Just so confused about uh. it Feeling the blues about yeah. it I just can't do it Can you tell me, is this fair?